We gaan nu een stuk voor u spelen waar onvoorstelbaar veel temperament en vuur in zit. Ze spelen dit stuk altijd in Spanje op het moment dat ze de stier in de arena loslaten. Dat is heel indrukwekkend. De hele arena is vol. De matadors staat in het midden te wachten. De trommels beginnen te spelen. De trompetten beginnen te spelen. Ze gooien de deur open. En bah, er is het beest. Bent u bang voor stieren? Hoeft u helemaal niet bang voor te zijn als u geen rode kleren aan hebt. Gebeurt er helemaal niks. Ja, ik zou dat het truitje even uitdoen als ik jou was. Ja. Oh oh. Oh oh. Ehm, ik zou het maar even uittrekken als ik u was. Nee? Het is allemaal rood. Oh. Another carnival kicks into it. Thank Thank you.